Citydijkers met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de apenpokkenuitbraak uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het virus gaat inmiddels rond in ruim 70 landen, wat volgens de WHO een uitzonderlijke situatie is. Het besluit heeft geen directe gevolgen omdat landen zelf bepalen of en wat voor actie er wordt ondernomen. Niet alle leden van het WHO-noodcomité vonden overigens dat de noodtoestand nodig is... PAO-topman Tedros vond alleen van wel en hakte de knoop vervolgens door. Het is voor de zevende keer dat een virusuitbraak is bestempeld als noodsituatie. Op de Dam in Amsterdam hebben een paar duizend mensen gedemonstreerd om steun te betuigen aan boeren, vissers en truckers. Daarna was er ook een protestmars door de stad. Veel demonstranten droegen een rode zakdoek of liepen met een omgekeerde Nederlandse vlag. De demonstratie was een initiatief van een actiegroep... die eerder ook protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde op het Museumplein. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken noemt de Russische beschietingen op de Oekraïnse havenstad Odessa schandalig en onaanvaardbaar. De haven werd vanmorgen aangevallen met twee raketten, uren nadat Rusland en Oekraïne een akkoord hadden gesloten over het hervatten van de graanexport via die haven van Odessa het is zo goed als zeker dat Jonas Vingegaard de Tour de France gaat winnen. Ook na de ene laatste etappe draagt de Deen nog het geel. De renner van Jumbo-Visma werd in de tijdrit tweede na zijn ploeggenoot Wout van Aert. Het was voor Jumbo-Visma al de zesde ritzegen. En met alleen nog de laatste etappe te gaan is het ook zo goed als zeker dat de ploeg voor het eerst het geel naar Parijs weet te brengen. Het weer vanavond en vannacht rustig, bij zo'n 15 graden. Morgen zomers met veel zon en 26 graden aan zee tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op da A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En 10 minuten vertraging heb je ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere.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 When it's away. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with the yak in your mouth. And we back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside.